1 uur. Katrien Straatman met het NOS Journal. Zij is een man met een gestolen auto ingereden op twee bushaltes op twee verschillende plekken in de stad. Dat gebeurde rond 8 uur en rond kwart over 9. Daarbij is ook een voetganger, een vrouw van 42, omgekomen. Ook raakte een vrouw van 29 gewond. De bestuurder, een man van 35 uit Marseille, is kort daarna in de haven van de stad gearresteerd. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij zou niet bekend zijn bij de Franse inlichtingendiensten. De politie kent hem wel van diefstallen en drugshandel. Er wordt vanuit gegaan dat hij met opzet op de mensen bij de bushokjes in inreed. Zeker duizend brugklassers krijgen van de gemeente Den Haag een smartphone. Het gaat om kinderen uit gezinnen die tot maximaal 130% van de bijstandsnorm verdienen. Omdat de ouders vaak niet in staat zijn een smartphone te kopen voor hun kind... dreigt dat allerlei informatie van de school te missen. Steeds vaker worden huiswerk en roosters via apps doorgegeven. Het project wordt betaald uit een pot van 100 miljoen euro... die het kabinet vorig jaar beschikbaar heeft gesteld... voor armoedebestrijding onder kinderen. De Deen die een vermiste Zweedse journaliste aan boord had van zijn duikboot zegt dat ze is overleden en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Eerder had de man nog gezegd dat er een ongeluk was gebeurd, maar dat hij de vrouw op de kade had afgezet. Het Zweedse Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij de vrouw heeft gedood. En in Amsterdam zijn twee mensen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van een man in Amsterdam-West. Ze hadden zichzelf gisteravond gemeld bij de politie, niet lang nadat het lichaam van de man van 51 in een woning was gevonden. Hij is door geweld om het leven gekomen. De verdachten zijn een man van 22 en een vrouw van 52. Het weer vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt nu en dan, vooral in het noorden. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Morgen en woensdag overal droog en het wordt warmer met maximaal 28 graden op woensdag. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Eembrugge 8 kilometer na een autobrand. Er staat ook file richting Amsterdam op de A1 bij Eembrugge 5 kilometer. Verkeer kan beter via Utrecht rijden. N11 leidde Bodegraven. De rijbaan is dicht bij Hazerswoude. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Verkeer kan omrijden via de A4 en de A12.